Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoogbezoek in Gerson vandaag. President Zelensky kwam langs in de stad die net heroverd is op de Russen. Die trokken zich vorige week terug over de rivier. Een grote overwinning voor Oekraïne, want Gerson was de grootste stad in Russische handen, vertelt Zelensky. The biggest city what was occupied since 24 of uh, you know February, so that is the biggest city and now it's free. So you came, so I'm happy. Thank you. Vandaag mochten internationale journalisten een kijkje nemen in de stad. Ze moesten wel met het Oekraïense leger meereizen. Zelensky sprak tijdens zijn bezoek ook met militairen... en bedankte de NAVO en andere bondgenoten voor de wapens. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel en tbs tegen de turnleraar... die wordt verdacht van het vermoorden en misbruiken van Esme van 14. Haar lichaam werd vorig jaar gevonden in een park in Leiden nadat ze vermist was. Volgens het OM is de turnleraar schuldig aan doodslag en het hebben van kinderporno. Heb je een variabel energietarief bij Vattenfall? Dat gaat vanaf januari duurder worden. Het bedrijf zegt niet anders te kunnen vanwege de extreem hoge prijzen van gas en stroom. Voor de meeste klanten zal de verhoging nog enigszins meevallen. Dat is te danken aan het prijsplafond wat de overheid heeft ingevoerd. En er is van alles verloren gegaan bij een grote brand in Amsterdam. Die brak gistermiddag uit in een containercomplex... waar veel statushouders en studenten wonen. YouTuber Alice Osthoorn woont er ook. Online deelde ze hoe ze zag hoe haar huis in vlammen opging. Op een gegeven hoorde ik mijn ramen spatten en toen dacht ik... ja, daar gaan al mijn spullen, mijn foto's, mijn, mijn knuffels van toen ik jong was. Camera, apparatuur, alles voor de shows. Het is insane. Alles is weg. Behalve twee truien en een laptop. Ze is een crowdfunding gestart om haar spullen te kunnen vervangen. Met het geld ga ik dan dus mijn apparatuur vervangen. Ehm, even het hoognodige snel voor mezelf halen, zoals ondergoed en een jas en eh, schoenen. Eh, weet je, ik ben op mijn pantoffels naar buiten gegaan. Dat soort dingetjes. En dan verder kijk ik om me heen eh, naar wie ik kan helpen. Alice kan ondertussen bij de ouders en vriend blijven slapen. Andere bewoners worden tijdelijk opgevangen in hotels. Het weer vannacht en morgenochtend wat regen. Morgen wordt een droge dag met af en toe zon en het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio zo'n 50 kilometer file bij elkaar. Een half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Door 12 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Spoedreparatie op de A9. Er is één rijstrook dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel. Daar staat dan ook 13 kilometer file.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 Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging... tegen de 33-jarige turnleraar Olivier van de G. Hij wordt verdacht van het vermoorden en misbruiken van de 14-jarige Sme in Leiden. Ruim de helft van de 7,5 miljard euro die het kabinet uittrekt voor de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken gaat naar openbaar vervoer. Verder gaat een derde naar voorzieningen voor auto's en ruim 10% naar fietspaden. Het is nog onduidelijk hoe vanmiddag bij Gent een Nederlandse bus kon inrijden op een vrachtwagen. Met ongeluk raakte de chauffeur bekneld, maar hij kon worden bevrijd.